In principe om de kwaliteit van de zorg te verbeteren eh, door de afnemende demografie hè, van kinderen... heb je uiteindelijk minder kinderen om te opereren in de toekomst. En specialisten moeten hun niveau hoog houden door een x-aantal operaties te doen. En met de huidige vier centra, dus Erasmus in Rotterdam, Utrecht... Leiden en Groningen, zou je dat niet meer halen. Dus ze moesten het aantal centra verminderen. de Nederlandse Zorgautoriteit controleert onder meer of ziekenhuizen goede zorg verlenen. Ze zeggen dat het gevaarlijk is om de zorg uit het noorden van ons land weg te halen. Kinderen die met spoed geholpen moeten worden, hebben dan geen ziekenhuis in de buurt. Het is niet duidelijk of het kabinet iets met het advies van de zorgautoriteit gaat doen. In Alkmaar is vannacht een luxe kledingwinkel zwaar beschadigd geraakt door een ramkraak. Rond drie uur knalde een auto tegen de pui van de winkel aan. De daders namen dure kleding mee en gingen er daarna op de scooter vandoor. Een gevalletje geluk bij een ongeluk. Of eigenlijk andersom, in Duitsland. Een man had daar het winnende lot uit de loterij te pakken... waarmee hij 42.000 euro won. Daar was hij zo van ondersteboven dat hij een hartaanval kreeg... toen hij het geld wilde innen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En op Insta schrijft hij dat het nu weer goed met hem gaat. Ja, en mensen met tere oortjes moeten die even dicht doen... Godverdomme tering, tyfus, klootzak, kut. Ja, dat is lekker vloeken. En we weten nu ook hoe dat komt. Britse onderzoekers kwamen erachter dat er in scheldwoorden in veel talen... met maar weinig zachte klanken zitten, zoals de R, L, W en Y. We schelden dus niet alleen in Nederland nogal pittig. Het gebeurt ook in onder meer het Koreaans, Hongaars en Hindi. En als een vloek wordt afgezwakt, doen we dat juist door zo'n zachte klank erin te stoppen. In het Engels wordt fucking dan bijvoorbeeld frigging. Het weer. Af en toe opklaringen, maar vooral aan de kust ook best wat buien. Landinwaarts is het vaker droog. Bij 4 tot 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 De EU verbiedt de invoer van zulke producten. Handelaren moeten binnenkort aantonen dat hun spullen duurzaam zijn. Banken en supermarkten moeten meedoen bij het aanpakken van de stikstofcrisis, zegt minister Adema. Banken zouden een deel van de schulden van boeren moeten kwijtschelden. En supermarkten moeten ervoor zorgen dat klanten meer duurzame producten gaan kopen. En de Nederlandse Zorgautoriteit is kritisch over het kabinetsbesluit... om de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit Groningen en Leiden. Dat kan niet verantwoord zonder dat er een nieuw plan is, zegt de NZA. Het weer, buien van het noordwesten uit, in het oosten en zuidoosten noordoosten droog, ook wat zon en het is een graad of 5. feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight.